11 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Italië neemt nog strengere maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Behalve supermarkten en apotheken gaan ook alle winkels dicht. Dat heeft premier Conte bekendgemaakt. Ook kappers en cafés moeten de deuren sluiten. In Italië is het aantal mensen dat door het virus is overleden... gestegen met bijna 200 tot 827. Het is de snelste stijging sinds de eerste besmetting bekend werd in februari... Er zijn nu bijna 12.500 geregistreerde besmettingen in Italië. In Duitsland is het aantal geregistreerde besmette personen met enkele honderden gestegen tot 1850. Ook enkele politici zijn besmet. Enkele bondsdagleden van regeringspartij SPD zitten uit voorzorg thuis in quarantaine... nadat ze contact hadden gehad met een besmet persoon. In Denemarken sluiten de komende dagen alle openbare scholen en universiteiten... om verdere verspreiding van corona te voorkomen heeft de Deense premier bekendgemaakt. Deense ambtenaren die geen functies van vitaal belang vervullen... worden verzocht thuis te blijven. En ook in Oostenrijk gaan de scholen dicht tot de paasvakantie komende maand. De vliegtax gaat door. Vanaf volgend jaar moeten passagiers een belasting van 7 euro per vliegticket gaan betalen. Zowel het kabinet als de Tweede Kamer houden vast aan de maatregelen... ondanks de financiële schade door het coronavirus voor vliegmaatschappijen en reisorganisaties. Doel van de vliegtaks is het terugdringen van CO2-uitstoot. En de politie heeft een 29-jarige vrouw uit Eindhoven aangehouden... die gisteravond mogelijk acht stadsbussen heeft beschoten. In haar auto werden luchtdrukwapens en munitie gevonden. Niemand raakte gewond, wel sneuvelden de ramen van alle stadsbussen. Het weer, veel regen, vooral in het zuiden van het land.